10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De 800 leerlingen van het Vossius Gymnasium in Amsterdam zijn morgen allemaal vrij vanwege een brand. Die woedt in een zijvleugel waarin onder meer een kantine zit. Toen het vuur ontstond waren er mensen van een avondschool aanwezig. Die zijn allemaal veilig buiten gekomen. De brandweer is nog bezig met het slopen van vloeren waar het vuur nog smult. De rector van het Fossius zegt dat morgen de schade wordt opgenomen en begonnen wordt met de grote schoonmaak. Hij weet nog niet of de leerlingen woensdag wel weer naar school kunnen. In Os is een verdachte aangehouden voor de dood van een 43-jarige man. Die werd vanochtend doodgeschoten op een parkeerplaats in Os. De verdachte is een man van 59 die al langere tijd een zakelijk conflict zou hebben gehad met het slachtoffer. Die eigenaar was van een schoonmaakbedrijf. Aan het eind van de middag viel een arrestatieteam het huis van de verdachte binnen. De politie trof hem daar zwaargewond aan. Waarschijnlijk had hij geprobeerd zelfmoord te plegen. 30 activisten die in september werden opgepakt bij een bezettingsactie in Amsterdam hebben boetes gekregen. De activisten, vooral studenten, weigerden te vertrekken uit het PC-hoofdgebouw van de universiteit. De meesten moeten 150 euro betalen. Eén activist die agenten heeft gebeten kreeg een boete van 300 euro. Aaron Ramsey wordt de best betaalde Britse voetballer ooit. In de zomer verhuist hij transfervrij van Arsenal naar Juventus. En daar gaat hij bijna een half miljoen euro verdienen per week. Ook krijgt hij 3,7 miljoen euro tekengeld. De 28-jarige Ramsey, die uit Wales komt, speelde 11 jaar bij Arsenal in de Premier League. Hij wordt bij Juventus niet de best betaalde speler, want dat is Cristiano Ronaldo. Die verdient ruim 6 ton per week. Het weer, vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. Morgen veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, so the arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park crazy after dark. Keep my hand on my gun, cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw.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 A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire the and pushers and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to my head. <laughs> it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man?